kunnen met het NOS-journaal. In Taiwan ze vast onder het puin en reddingswerkers proberen bij hen te komen. Ook zijn er meer dan 170 mensen vermist. Eerder werd al bekend dat er in Taiwan twee doden zijn en zeker 200 gewonden. In de stad Hualien is een hotel deels ingestort. Vlakbij het hotel is te zien hoe de weg is gescheurd. Honderden huishoudens in de regio zitten zonder stroom aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. Een man uit Maastricht is opnieuw opgepakt voor het stelen van bidprentjes. Herinneringen aan overledenen die worden uitgedeeld bij uitvaarten. De 49-jarige man gaat zo ver dat hij nabestaanden stalkt, bedreigt en mishandelt. Volgens één Limburg zou hij zich dit keer hebben voorgedaan als vrijwilliger van twee parochies en een zorgcentrum. Zo kwam hij met mensen in contact die net iemand hadden verloren. De uitbraak van het norovirus in Pyeongchang lijkt onder controle. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de 1200 beveiligers van de Olympische Spelen niet langer in quarantaine worden gehouden. Wel zijn er nog 11 zieken, 8 Koreanen en 3 buitenlanders. Zij worden nog apart gehouden omdat het norovirus dat braken en diarree veroorzaakt erg besmettelijk is. Uit voorzorg zijn er ook extra controles van de waterleidingen rond het Olympische dorp in Pyeongchang. President Trump wil een militaire parade in de VS, zoals die ook in Parijs wordt gehouden op de Nationale Feestdag in juli. Trump heeft het Pentagon en het Witte Huis bevolen om een enorme parade te plannen voor het Witte Huis langs. Dat meldt de Washington Post. Het Witte Huis laat weten dat het ministerie van Defensie de mogelijkheden bekijkt. In Parijs liepen vorig jaar niet alleen Franse, maar ook Amerikaanse militairen mee... om te vieren dat het 100 jaar geleden was dat de Amerikanen besloten deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog. Het weer helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kans op lichte sneeuw. Morgen zonnig, droog, weinig wind en ongeveer 2 graden.